En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De opgepakte Venezolaanse president Maduro is samen met zijn vrouw in New York geland. Hij werd vannacht tijdens een militaire operatie door Amerikaanse soldaten uit zijn land meegenomen en is met een militair vliegtuig naar New York gebracht. Daar gaan ze naar de cel en zullen ze worden vervolgd. Maandag praat de VN-veiligheidsraad over de Amerikaanse aanval. Ondertussen hebben KLM en TUI besloten dat ze weer op Curaçao, Bonaire en Aruba gaan vliegen. Die eilanden liggen niet ver van de kust van Venezuela. En afgelopen dag werden de vluchten om de Amerikaanse aanval stilgelegd. Ondertussen heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Venezuela aangescherpt. Ga er niet heen, is het advies. In de Gelderse plaats beneden Leeuwen is de politie bezig met een klopjacht op een man. Die zou eerder vanavond een vrouw bedreigd en mishandeld hebben. Agenten hebben hem daarna achtervolgd, maar hij ging er te voet vandoor en is sindsdien niet meer gezien. Wie hem spot, kan het beste 1 en 2 bellen. Bij de zoektocht worden ook honden en een heli ingezet, schrijft Omroep Gelderland. En Gian van Veen baalt dat hij de finale van het WK darts niet gewonnen heeft. Luke Littler speelde hem met 7-1 weg. Heel frustrerend, maar Littler gooide echt heel goed en was verreweg de beste, zegt Van Veen. De beker voor de tweede plek vond Van Veen mooi, maar niet mooi genoeg, zegt hij tegen Viaplay. Toch zegt hij wel trots te zijn op afgelopen weken. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken winterse buien over en het kan glad zijn. De temperatuur ligt vannacht in het oosten op min 3 en aan de kust net boven 0. Overdag opnieuw sneeuw of natte sneeuw en dan 0 graden in het oosten tot 4 graden aan zee. En dit was het nieuws op Slam. Maak vanaf morgen kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam. Joris Voorn. Spectrum Radio. With yours Born. A very happy new year to everyone. Let's make 2026 rock together. the lights on if I won't say till the lights off. Happy New Year. This is yours for and with Spectrum Radio. night long. my pockets deep, deep. I go all night long, long, long, long, long like a machine. is what had a great start of the year. I certainly did. I was at um, Awakenings in Amsterdam at the new Sugar Factory, which is a total blast. Anyone who's been will agree with me for sure. And if you haven't been, definitely make sure you will get there in this new year. Today's music was also recorded at a great club in uh, Madrid, The Lab, where we did our own Spectrum Night. James Warren with Spectrum Radio, and I'm wishing everyone a very happy 2026. I hope you started the year with a blast. I certainly did. Enjoy the last bits of Spectrum Radio with this classic track, uh, You and I, by yours truly. See you next week. Bye bye. Can't take no more. My patience has been tried. Something that I can't.